Daarvan deze week er 14 stijgen, vier blijven zitten, de 20 dalen en er twee nieuw binnenkomen. Ruimte werd er daardoor gemaakt na 17 weken. Joe Mayer, Hoeses en Robbie Williams, You Know Me, na 12 weken. Mick and Dino, Feels Like a Prayer komt er zo nog aan. 11 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger van allemaal. Lady Gaga en Beyoncé met telefoon. 10 plaatsen zakken zij naar beneden en zijn daarmee de snelste daler van allemaal. En het langst genoteerd, dat is Sherlock Cole. Fight for This Love staat alweer 18 weken lang in de lijst van Europa. Kijken we even de geschiedenis in van 2 april 1900. Het socialistische dagblad Het Volk verschijnt voor het eerst in Nederland. In 1956 in de wedstrijd Feyenoord de Volkwijkers scoort Henk Schouten maar liefst 9 keer. En in 1973 op 2 april het Veronica-schip loopt eh, doorstorm vast op het strand van Scheveningen.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 We hebben het over Mac. Vier weken staat hij nu in de lijst van 27 omhoog naar nummer 16. Hoorden we net op het nieuws dat uh, Rotterdam Airport enige uren gesloten is geweest. Wat blijkt het laatste nieuws te zijn? Nou, Herman Den Blijker die is vrijdagochtend neergestort met een helikopter op Rotterdam Airport. De topkok is met nekklachten in het ziekenhuis opgenomen. Ik ben nu in het ziekenhuis ongelukkig gehad met de helikopter, zegt Den Blijker tegen RTL Boulevard. Vlak na het opstijgen raakte de helikopter in de problemen en maakte meteen een noodlanding. Het toestel zou 70 meter naar beneden zijn gestort. Naast Den Blijker is ook de piloot met nekklachten naar het ziekenhuis overgebracht. De helikopter raakte beschadigd en kon niet meer vliegen. Nou, dat lijkt me ook wel logisch als je van 70 meter naar beneden stort. Door het ongeluk eh, is het vliegveld via drie kwartier gesloten geweest. En hierdoor liepen dus verschillende vluchten ook weer vertraging op. Door naar het van de mensen uit de Euro Breakdown. Want de brievenbus van Rihanna die peilt uit met fanmail. Maar één fan eh, stuurt wel erg intieme briefjes. Buster, zoals de eh, fan zichzelf noemt, deelt zijn grootste fantasieën. En beschrijft dat in de kleinste details wat hij allemaal met Riri zou willen doen. En dan heeft hij het niet over een eh, fijne muzikale samenwerking. Dus ze stalkte samen zangeres namelijk met een seksmail. En blijkbaar is de dirty sex talk van Buster nogal schokkend, want Riri heeft haar beveiliging gevraagd om extra op te letten. Als we de Daily Star moeten geloven is ze echt eh, doodsbang. Zaterdagavond was de zangeres bij de Nickelodeon Kids Choice Awards en toen liepen er ook veel meer eh, klerenkasten om haar heen dan normaal. De beveiliging is dus weer flink aangescherpt rond het persoontje Rihanna. En sinds het huwelijk eh, van Ashley Cole in een crisis is beland, is er één iemand als de kippen bij om de zangeres op te vangen. Will I Am van de Black Eyed Peas. Hij werkte eh, intensief samen met Cheryl aan het debuutalbum Three Words. Het lijkt erop dat de zangeres eh, wel ziet zitten. Toen bekend werd dat Ashley Cole zijn vrouw bedroog had, eh, bood hij in een interview alle steun aan. Maar Will gaat nu nog een stapje verder. Hij zou Cheryl namelijk uitgenodigd hebben om de Pasen bij hem in Los Angeles te komen vieren.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 portray what I'm made to. Ignore the universe when I see you. Cause every night the stars will shine. But turn into you turn signs. Anything that they can just to change my mind. When I pass your road, I can help rewind.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 grote successen van Love Takes Over die hij trouwens samen deed met Kelly Rowland. En natuurlijk Sexy Bitch samen met Akon viel het een beetje dood. Met de hit One Love die hij samen met Estelle uitbracht. Dus David dacht, dat moeten we wat aan doen. We moeten een nieuwe plaat eh, uitbrengen. Wie hebben we dan nodig? Kid Cudi. En dan maken we gewoon het nummer Memories. Het blijkt te werken, want vinden we hem op nummer 11 terug deze week in de Euro Breakdown. Ja, de MD-speler denkt ook, het is Goede Vrijdag, ik doe het rustig aan vandaag. Nummer 20, James Morrison, Get To You. In de zevende week gaat hij één plaats omhoog. Karel Elmarat, A Night Like This. Net voor het nieuws van 4 eh, uur hoorden we deze plaats voorbij komen. 11 weken staat ze in de lijst. Ze zakt van 10 naar, uh, naar 19. Zes plaatsen winst zijn er voor John Mayer. Heartbreak Warfare, 5 weken in de lijst, nu naar 18. 11 plaatsen winst. Nou, dat is niet allemaal. Ja, nee, 9. Van 26 naar 17, dat zijn er 9. Drie weken in de lijst. Adam Lambert. What do you want for me? Mac and Dino, Feels Like a Prayer, die gaan er wel 11 omhoog. Die stonden namelijk op 27 en gaan naar 16. Ze hebben er vier weken over gedaan om daar te komen. Melanie Fiona, It Kills Me, 11 weken in de lijst, zak van 13 naar 15. Pixel Up met Gravity gaat 5 plaatsen omhoog, van 19 naar 14 in de zesde week. Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Nou, dat gaan we wel doen, want in de zevende week zak ze van 11 naar 13. IS met Replay, 13 weken in de lijst, zakken van 9 naar 12. En David Guetta hoorden we net voorbij komen met Memories. 7 weken in de lijst en ook 7 plaatsen omhoog. Hij gaat van 18 naar nummer 11. De nummer 10 die is er voor eh, Jason De Derulo. Vorige week stond hij nog op nummer 12. Eh, Deze week doet hij dus iets beter weer dan nou, dat had ik al gezegd dat die voor jou was. In My Head, zes weken in de lijst. Come on, shit. Everybody's looking for love. Oh, ain't that the reason you're at this club? Oh, you ain't gonna find a dance with him. No, no. I got a better solution for you, girl. Westkust weerbericht. vandaag begonnen we heel aardig, maar als ik nu naar buiten kijk wordt het wel steeds grijzer. En dat klopt ook wel, want in de loop van de middag neemt de bewolking toe. En tegen de avond is er zelfs kans op regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt vandaag naar een maximale 12 graden. Vanavond is het bewolkt en valt er een paar uur wat regen. Komende nacht draait het eh, alleen maar om buien. De zuidelijke wind waait over land matig, aan zee zelfs krachtig. Temperatuur daalt naar een graadje of 5 Morgen overheerst de bewolking weer, maar omdat we tussen twee eh, storingen in zitten, blijft het wel enige tijd droog. Beetje geluk is er ook wat ruimte voor de zon. In de loop van de middag dan neemt de kans op buiigheid echter weer toe. En daarbij kan het zelfs tot onweer komen. De wind waait uit het zuiden morgen. En de temperatuur die stijgt dan naar een graadje of 10. Zaterdagavond, zondagnacht is het wisselend bewolkt en valt er eh, enkele buien. De zuidelijke wind is aan zee vrij krachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden zondag de eerste paasdag, dan schijnt af en toe de zon. Maar er is ook eh, ruimte voor buien en nog steeds is de kans op dat onweer. Tweede paasdag zal het wel droger zijn en is er ook meer ruimte voor de zon. Dus de jongens en meisjes op het circuitpark Zandvoort hebben een eh, mooie dag voor de boeg maandag. Ik werd net gebeld op de ZFM eh, flitslijn 023 5730393. Kijk even uit als je op dit moment op de Zandvoortslaan rijdt onder eh, het station van Heemstede en Aardhout. Daar hebben ze aan de rechterkant een eh, motorrijder neergezet.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 How can that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah, not in the back of my car. Uh, uh, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box.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 En die was in handen van Taylor Swift. 9 weken in de lijst. Today was A Fairy Tale. Vorige week op 5, deze week ook op 5. Daarvoor B.O.B. 10 plaatsen winst in zijn vierde week alweer. Nothing on You doet het erg goed. Kisha met bla bla bla hoorden we ook al. 8 weken in de lijst. En blijft staan op nummer 8. En we gaan op weg naar de nummer 1 van Europa. Dit is de nummer 4. Vorige week nog de nummer 3 van Europa.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 Dit was de nummer 4 in handen van Robbie Williams, Morning Sun. 9 weken lang alweer in de lijst van Europa. Hij zakt dus wel een plekje van 3 naar 4. Wij gaan even kijken in de... De enige echte top 40. De enige echte Nederlandse top 40. Daar drie nieuwe binnenkomers. Gerard Joling doet dat op nummer 35. Ik leef mijn droom. Nummer 34 voor Quintino, You Can Die. 37 Many of Horror van eh, Biffy Clyro. Top 10 van de Nederlandse top 40 ziet er als volgt uit. Replay met IAS verdubbelt zijn positie ten opzichte van vorige week. Toen stond hij op 5, deze week op nummer 10. Umbrella van de Baseballs doet het erg goed. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op 24. Deze week gaan ze in één keer naar nummer 9. Empire State of Mind Part 2, oftewel Alicia Keys in haar eentje. Vijf weken in de lijst blijft staan op nummer 8. Nothing on You, B.O.B. featuring Bruno Mars. Drie weken in lijst van 10 omhoog naar 7. Vorige week op 7 en de zesde week omhoog naar 6. Heartbreak Warfare, John Mayer. Vijf weken in de lijst Leef nu het kalm van Jan Smit. Hij gaat ook een plek omhoog van 6 naar 5. Memories David Guetta blijft in de achterweek staan op nummer 4. En Fight for the Love van Cheryl Cole die wisselt, wisselt van stuiver met uh, eh, Carol Elmrad en I'd Like This. 5 voor Love zak van 2 naar 3 en een Night Like This eh, stijgt van 3 naar 2. Dat betekent dat er nummer 1 gewoon eh, onbeslist bovenin blijft staan. Hey Soul Sister van Twain is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Of ze dat volhouden in eh, geheel Europa, dat horen we zo meteen. Eerst heb ik de nummer 3 voor je in handen van de Black Eyed Peas. Vijf weken staan ze alweer in de lijst. Vorige week op 7.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 You little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. All day I wanna dance in the lights. Ze blijven goed bezig. Train. Hey Sister staat nu alweer acht weken lang in de lijst van Europa. En nog steeds op die hoogste tree. Daarvoor Vienna met Root Boy. Ook die blijft staan waar ze vorige week stond. Acht weken in de lijst, dus blijft staan op 2. En de Black Eyed Peas Rock That Body. Vijf weken in de lijst. Vorige week op 7, deze week omhoog naar nummer 3.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 Het verongelukte vliegtuig is een Russische Tupolev uit 1990, dat vorig jaar nog grondig werd gereviseerd. Het probeerde te landen in het Russische Smolensk. Daar hing een zware mist en de verkeersleiding adviseerde het toestel door te vliegen naar Minsk. Er wordt over gespeculeerd dat Kaczynski erop stond dat het toestel toch in Smolensk zou landen, omdat, het, omdat hij al te laat was voor de herdenking van de Poolse oorlogsslachtoffers in Katyn. 96 Polen kwamen om het leven, onder wie vele hoge functionarissen. In Amsterdam is fractieleider AG Telleman van D66 opgestapt. Ze was in opspraak geraakt omdat ze tot twee keer toe de onderhandelingen met de PvdA over een Amsterdams college afbrak. Ze was boos over de benoeming van PvdA-wethouder Lodewijk Ascher tot waarnemend burgemeester na het vertrek van Job Cohen. De PvdA onderhandelt nu met de VVD en GroenLinks over de vorming van een nieuw college. De tien Somalische piraten die maandag door mariniers van het fregat de Tromp werden gearresteerd, zullen komende week naar Nederland worden gebracht. Daarna worden ze overgedragen aan Duitsland, dat de piraten voor de rechter wil brengen. De tien verdachten hadden een Duits koopvaardijschip gekaapt. De Nederlandse mariniers slaagden er na een vuurgevecht in de opvarenden te bevrijden. En de tien kapers te arten hadden een Duits gekaapt. De Nederlandse mariniers slaagden er na een vuurgevecht in de opvarenden te bevrijden. En de tien kapers te arresteren. In de eredivisie voetbal is FC Twente weer drie punten dichter bij de titel gekomen. De Enschedeers wonnen thuis met 2-0 van Herenveen. Invaller TOT maakte in de 70ste minuut het eerste doelpunt. Het tweede werd kort voor tijd gemaakt door Luc de Jong. Twente heeft nog twee overwinningen uit drie wedstrijden nodig om